Freddy met het NOS-journaal. Rusland beschuldigt Oekraïne ervan dat het eind juli Russische militairen in Oekraïne heeft vergiftigd in de regio Zaporizhia. De militairen zouden botulinotoxine hebben binnengekregen, een verlammend eiwit, en in het ziekenhuis zijn beland met ernstige vergiftigingsverschijnselen. De Oekraïense minister van Binnenlandse Zaken suggereert op Telegram dat de vergiftiging is veroorzaakt door bedorven vlees. Volgens hem is er veel bedorven vlees in omloop bij de Russische troepen in Oekraïne. Rusland heeft herhaaldelijk beweerd dat Oekraïne en bondgenoten VS biologische wapens hebben ingezet in de oorlog in Oekraïne. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt daar geen signalen voor te hebben ontvangen. De aanval door terroristen gisteravond op een hotel in Somalië... in de hoofdstad Mogadishu heeft aan zeker twintig mensen het leven gekost. Dat melden getuigen de autoriteiten. De meeste slachtoffers zijn burgers. Zeker veertig mensen raakten gewond. Buiten het hotel waren zeker twee explosies... voordat de terroristen het gebouw binnenvielen en daar het vuur openden. De aanslag is opgeëist door de islamitische terreurorganisatie Al-Shabaab. De aanvallers zouden nog niet uit het hotel zijn verjaagd. Burgemeesters zijn niet blij met een advies van de Raad van State over lachgas. Volgens de Raad van State zijn er niet genoeg argumenten om het gas... dat nu vrij verkrijgbaar is, op de opiumlijst te zetten... zoals het kabinet wil en de burgemeesters ook. Burgemeester van Utrecht Sharon Dijksma zegt dat gebruik van lachgas overlast veroorzaakt en gevaarlijk is. En in de eredivisie heeft Vitesse ook zijn derde wedstrijd van het seizoen verloren. De Arnhemmers verloren thuis met 4-0 van Herenveen. Sidney van Hooijdonk maakte drie doelpunten voor de Vriezen... die na drie wedstrijden op vijf punten staan. Vitesse staat dus puntloos onderaan. Het weer, het blijft droog. Vannacht temperatuur rond de 14 graden. Morgen is het eerst vrij zonnig, later meer stapelwolken en lokaal kan een buitje vallen. Het wordt morgen een graad of 23.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 Whenever I'm broken, you make me feel whole. Whenever I'm lonely, you're there for my soul. Wherever you are, girl, that's where I call my own. Whenever you doubt it, I'll be letting you know. Oh, girl, I want to be dancing with you forever. You see through the storm and take me as I am. anytime that we're together. I make I just love you and hold you for my hand. Hold you for my hand. hand, hand. Hold you for my hand. Hold you for my hand. Over and over again, yeah, my love is burning, babe. Feels like time is frozen and night is forever. Anytime that we're together I make her just love you and hold you for my hand Hold you for my hand, hand Hold you for my hand Hold you for my hand Hold you for my hand Hold you for my hand Hold you for my hand I wanna be in your life till the night is over I wanna hold you so tight, so tight, coming closer I wanna be in your light until the night is over Until the night is over Until the night is over One, two, one, two, three me pueda leer. jogger large, la camisa small. Como la dieta keto, por si me controlo y me quedo quieto. Aunque quiero comerte todo eso completo. Desde ese culo me volví un teco. Eh. Micro, dosis, rola, oxi. Pensando solo había un closet.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 Je belt me maar, ik neem niet op zoveelste discussie. Ik geef om jou, dat weet je toch. Vanavond was de druppel, maar ik kan je toch niet zomaar laten gaan. Ik hoop maar dat het goed komt, of begint het straks gewoon van vooraf aan. Van vooraf aan. Ik kan niet alleen zo ver gekomen Had ik dit niet eerder kunnen zien Ik heb je zo hard nodig Misschien ben jij wel niet wat ik verdien Zou je willen horen Elke zin die komt recht uit mijn hart Maar ik heb al verloren Het voelt gewoon veel erger dan ik dacht Zandvoort.